In op het dorpsplein, daar kan het zo knotsgezellig zijn. Achter de tap staat dan de Sjaan, die heeft er nooit anders gedaan. In het dorpscafé van de blauwe stier, hela hola, daar drinkt men groot van de harmonie. Geproefd naar de sfeer van de nostalgie. Het zij burgemeester of de pastoor, die zingen gelijk mee in koor. In het dorpscafeetje de blauwe stier Hallo tante Sjaan, kom eventjes hier. Breng hier nog eens een rondje bier. Daar is geen gemopper, geen gezeur. Men zakt daar gerust lekker deur. In het dorpscafeetje de blauwe stier. Hela hola, daar drinkt men grote potten bier. Hela het de blauwe stier, daar maken de mensen plezier. plezier